Drie uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Parlementslid Joe Cox vermoorden krijgt levenslang. Het gebeurde in juni tijdens de campagne voor het Brexit-referendum. De man schoot drie keer op het lagerhuislid van Labour... toen ze bij een afspraak in haar kiesdistrict verscheen. Ook stak hij haar een aantal keren met een mes. Cox voerde op dat moment campagne tegen de Brexit. De jury had al vastgesteld dat de verdachte schuldig was. De rechtbank in Londen heeft nu bepaald dat hij levenslang krijgt. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft nog geen uitspraak gedaan in het hoge beroep tegen de twee broers uit Hogeveen. Die worden verdacht van drie moorden. De rechter vindt dat het onderzoek niet volledig is geweest. Het is nog onduidelijk wanneer het hof met een uitspraak komt. Eerst moet onder meer de geestelijke gesteldheid van de verdachte worden onderzocht. De broers worden verdacht van de moord op een 55-jarige man uit Dwingelo... en het wurgen van een bejaard echtpaar uit Exlo. Eerder werd het duo door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar cel. Een van hen kreeg bovendien tbs. De Turkse president Erdogan noemt een stemming in het Europees parlement over toetreding van Turkije tot de EU waardeloos. Morgen wordt er gestemd of de onderhandelingen door moeten gaan of niet. Verschillende parlementsleden hebben al gezegd dat Europa de gesprekken moet bevriezen, tenzij de noodtoestand in Turkije wordt opgeheven en het land de mensenrechten respecteert. Erdogan trekt zich er weinig van aan. Wat het resultaat ook is, in onze ogen heeft de stemming geen waarde, zei hij. Burgemeester Michiels van Winsum heeft zijn excuses aangeboden aan de boer bij wiens land vrijdag een trein ontspoorde. 18 mensen raakten gewond toen de trein op een melkwagen botste op een onbewaakte overweg. Daar gebeuren vaker ongelukken en er wordt al langer over aanpassingen gepraat. De gemeente wekte eerder de indruk dat boer Stavinga niet meewerkt aan een oplossing voor de gevaarlijke overgang. De burgemeester zegt nu dat dat onterecht was. Het weer in het westen, af en toe regen in de rest van het land droog. In het oosten klaart het op, zo'n 11 graden is het. Vanaf morgen droog, geregeld zon en een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur gaat omlaag naar zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad problemen aan de oostkant van eh, de, op de A1 Amsterdam-Apeldoorn... is een ongeluk gebeurd bij Amersfoort... Tussen de afrit Bunschoten en Barneveld staat 6 kilometer file. Daar is de rijbaan zelfs dicht. Richting Amsterdam staan de kijkers ook in de file tussen Voorthuizen en Hoeverlaken 9 kilometer. Omrijden kan via Utrecht en Ede. Richting het westen kan je omrijden via Arnhem.